Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op een G2-la niet accepteren. Onder die landen zijn Canada, Australië en de VS. Veertien landen uit de regio hebben een ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen... uit protest tegen de herverkiezing van president Maduro. Volgens de landen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Amerikaanse minister Pompeo zegt dat de VS snel economische en diplomatieke maatregelen neemt tegen Venezuela... om de democratie daar te herstellen. De vroegere Londense burgemeester Ken Livingstone stapte uit de Labour-partij waarvan hij bestuurder was. Hij zegt dat beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres te lastig zijn geworden voor de partijleiding. Livingstone zei twee jaar geleden in een radio-interview dat Adolf Hitler het zionisme steunde voordat hij gek werd en 6 miljoen joden ombracht. Livingstone werd toen al op non-actief gezet. Amerika kan Iran en de rest van de wereld niet zijn wil opleggen. Dat zegt de Iraanse president Rouhani in een reactie op de toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei eerder vandaag dat Iran te maken krijgt met de zwaarste sancties uit de geschiedenis als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert de voormalige Amerikaanse president Obama en zijn vrouw Michelle gaan aan de slag voor Netflix. Ze gaan eigen films en series maken voor de streamingdienst, waaronder documentaires. Het is onduidelijk hoeveel geld is gemoeid met de deal. De rechten van Obama's biografie werden vorig jaar al voor 60 miljoen dollar verkocht aan een uitgever. Het weer, vannacht in het zuiden lokaal een regen- of onweersbui. In de rest van het land droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags kan in de zuidelijke helft een onweersbui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Het blijft zonnig en warm. En later op de dag kans op een bui.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 Veertien landen uit de regio hebben een ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen... uit protest tegen de herverkiezing van president Maduro. Volgens de landen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen... Amerikaanse minister Pompeo zegt dat de VS snel economische en diplomatieke maatregelen neemt tegen Venezuela om de democratie daar te herstellen. De vroegere Londense burgemeester Ken Livingstone stapte uit de Labour-partij waarvan hij bestuurder was. Hij zegt dat beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres te lastig zijn geworden voor de partijleiding. Livingstone zei twee jaar geleden in een radio-interview dat Adolf Hitler het Zionisme steunde voordat hij gek werd en 6 miljoen Joden ombracht. Livingstone werd toen al op non-actief gezet. Amerika kan Iran en de rest van de wereld niet zijn wil opleggen. Dat zegt de Iraanse president Rouhani in een reactie op de toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei eerder vandaag dat Iran te maken krijgt met de zwaarste sancties uit de geschiedenis als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert. En de voormalige Amerikaanse president Obama en zijn vrouw Michelle gaan aan de slag voor Netflix. Ze gaan eigen films en series maken voor de streamingdienst, waaronder documentaires. Het is onduidelijk hoeveel geld is gemoeid met de deal. De rechten van Obama's biografie werden vorig jaar al voor 60 miljoen dollar verkocht aan een uitgever. Het weer, vannacht in het zuiden lokaal een regen- of onweersbui. In de rest van het land droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags kan in de zuidelijke helft een onweersbui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Het blijft zonnig en warm. Met later op de dag kans op een bui.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 uit protest tegen de herverkiezing van president Maduro. Volgens de landen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen... Amerikaanse minister Pompeo zegt dat de VS snel economische en diplomatieke maatregelen neemt tegen Venezuela om de democratie daar te herstellen. De vroegere Londense burgemeester Ken Livingstone stapte uit de Labour-partij waarvan hij bestuurder was. Hij zegt dat beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres te lastig zijn geworden voor de partijleiding. Livingstone zei twee jaar geleden in een radio-interview dat Adolf Hitler het zionisme steunde voordat hij gek werd en 6 miljoen joden ombracht. Livingstone werd toen al op non-actief gezet. Amerika kan Iran en de rest van de wereld niet zijn wil opleggen. Dat zegt de Iraanse president Rouhani in een reactie op de toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei eerder vandaag dat Iran te maken krijgt met de zwaarste sancties uit de geschiedenis als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert de voormalige Amerikaanse president Obama en zijn vrouw Michelle gaan aan de slag voor Netflix. Ze gaan eigen films en series maken voor de streamingdienst, waaronder documentaires. Het is onduidelijk hoeveel geld is gemoeid met de deal. De rechten van Obama's biografie werden vorig jaar al voor 60 miljoen dollar verkocht aan een uitgever. Het weer, vannacht in het zuiden lokaal een regen- of onweersbui. In de rest van het land droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags kan in de zuidelijke helft een onweersbui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Het blijft zonnig en warm. Met later op de dag kans op een bui.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 dat ze de verkiezingsuitslag in Venezuela niet accepteren. Onder die landen zijn Canada, Australië en de VS. Veertien landen uit de regio hebben een ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen... uit protest tegen de herverkiezing van president Maduro. Volgens de landen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Amerikaanse minister Pompeo zegt dat de VS snel economische en diplomatieke maatregelen neemt tegen Venezuela... om de democratie daar te herstellen. De vroegere Londense burgemeester Ken Livingstone stapte uit de Labour-partij, waarvan hij bestuurder was en zegt dat beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres te lastig zijn geworden voor de partijleiding. Livingstone zei twee jaar geleden in een radio-interview dat Adolf Hitler het Zionisme steunde voordat hij gek werd en 6 miljoen Joden ombracht. Livingstone werd toen al op non-actief gezet. Amerika kan Iran en de rest van de wereld niet zijn wil opleggen. Dat zegt de Iraanse president Rouhani in een reactie op de toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei eerder vandaag dat Iran te maken krijgt met de zwaarste sancties uit de geschiedenis als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert. En de voormalige Amerikaanse president Obama en zijn vrouw Michelle gaan aan de slag voor Netflix. Ze gaan eigen films en series maken voor de streamingdienst, waaronder documentaires. Het is onduidelijk hoeveel geld is gemoeid met de deal. De rechten van Obama's biografie werden vorig jaar al voor 60 miljoen dollar verkocht aan een uitgever. Het weer, vannacht in het zuiden lokaal een regen- of onweersbui. In de rest van het land droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags kan in de zuidelijke helft een onweersbui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen daarna verandert er weinig.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 Volgens de landen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Amerikaanse minister Pompeo zegt dat de VS snel economische en diplomatieke maatregelen neemt tegen Venezuela om de democratie daar te herstellen. De vroegere Londense burgemeester Ken Livingstone stapte uit de Labour-partij waarvan hij bestuurder was. en zegt dat beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres te lastig zijn geworden voor de partijleiding. Livingstone zei twee jaar geleden in een radio-interview dat Adolf Hitler het Zionisme steunde voordat hij gek werd en zes miljoen Joden ombracht. Livingstone werd toen al op non-actief gezet. Amerika kan Iran en de rest van de wereld niet zijn wil opleggen. Dat zegt de Iraanse president Rouhani in een reactie op de toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei eerder vandaag dat Iran te maken krijgt met de zwaarste sancties uit de geschiedenis als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert. En de voormalige Amerikaanse president Obama en zijn vrouw Michelle gaan aan de slag voor Netflix. Ze gaan eigen films en series maken voor de streamingdienst, waaronder documentaires. Het is onduidelijk hoeveel geld is gemoeid met de deal. De rechten van Obama's biografie werden vorig jaar al voor 60 miljoen dollar verkocht aan een uitgever. Het weer, vannacht in het zuiden lokaal een regen- of onweersbui. In de rest van het land droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags kan in de zuidelijke helft een onweersbui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen daarna verandert er weinig.